4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf een lanceerbasis in Californië is de ISAT-2 gelanceerd. Een satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die gaat vanuit een baan om de aarde met lasertechnologie metingen doen aan zeeijs en gletsjers. Het ijs op Antarctica, Groenland en op de Noordpool... is de afgelopen tientallen jaren flink afgenomen door de klimaatverandering. ISAT-2 kan die veranderingen met meer precisie meten dan tot nu toe mogelijk was. De jongen van 16 die gisteren bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweer schoot, mag daar niet terugkomen. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ouders. De jongen loste zowel binnen als buiten de school voor speciaal onderwijs enkele schoten. en raakte niemand, werd buiten door de politie overmeesterd. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben, waaronder een bijl en messen. Hij had vermoedelijk ruzie met een andere leerling. De orkaan Mankrut is op weg naar Hongkong, waar hij vannacht aan land komt. Het natuurgeweld trok eerst over de Filipijnen, waar veel schade is aangericht. Zware regenbuien hebben overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. Ook in de hoofdstad Manila. Ruim 100.000 mensen zijn geëvacueerd. Tot nu toe zijn zeker 12 doden gemeld. Zes uitgeprocedeerde asielzoekers in Oostenrijk zijn zwaar gewond geraakt... doordat ze brand hadden gesticht in hun deportatiecel. Het zijn vijf Afghanen en een Iranier. Voordat ze matrassen en beddengoed in brand staken... blokkeerden ze de deur van hun cel. Er is een afscheidsbrief gevonden waaruit blijkt dat ze erg bezorgd waren... over de naderende uitzetting. Het weer, landinwaarts nog een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon bij een graad of 18.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 I, I said it right now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your letter is a rich, kind of rich girl, and your mommy's good looking, yeah. I said, hush, pretty little baby. CFM weerbericht voor de komende dagen. En gaat na zomer weer aankomen met eh, temperaturen ruim boven de 20 graden. Ja, de echte nazomer. Vandaar ook lekkere zorgmuziek. muziek. Want dit programma wordt op eh, maandagmorgen herhaald. Tussen 8 en 11 uur. En als je dan lekker eh, in het zonnetje zit... dan is het wel lekker om deze weer eens te horen. Billy Stewart, inderdaad. En de Summertime. Ik heb goed nieuws over Max Verstappen. Hij heeft het goed gedaan tijdens de kwalificatie. Maar wat hij goed gedaan heeft... dat hoor je straks om kwart over vier. Nou nee, dat vind ik, dat vind ik wel een eh, cliffhanger. Die, vind ik, die is sterk, hè? Die is sterk. Hij staat op de front row. Kijk, niet als eerste, maar wel als tweede. Hij start eh, morgen vanaf plek 2. Over een tweetal platen, daarover meer tijdens Pit Report. Wat ben je weer goed voor onze luisteraars. Ja, dat dacht ik. Ja. En wat gaan we nog meer doen? Eh, nou, goed. Uh, de Guilty Pleasure natuurlijk. Ja, ja. je hebt hem inmiddels bij mij ontvangen. <laughs> en hij doet de, doet de namen echt eer aan, hè? Guilty Pleasure. Ja, ja, ja, echt, ja, echt heel goed. Goed, welk het wordt? U hoort het straks. Goed, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Kas. En om eh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Nou, ik hoop, ik heb een paar bij neergelegd. Er zitten ook een paar Nederlandse teksten ja, bij. Ja, ja, ja, ja, maar dus- ik ben toch bang. Ja, ik ben ook bang dat het Engels wordt. Dus eh, dat wordt een lachertje om eh, kwart voor vijf... tijdens het eh, gedicht van de week. verder hebben we natuurlijk ook nog tijd voor sportkort. We hebben natuurlijk nog even een update voor het KLM Open... want er wordt natuurlijk op de Dutch gegolfd dit weekend... tijdens het KLM Open. een tussenstand, stand van zaken, u hoort het allemaal in dit uur... tussen vier en vijf. Ik zou zeggen Genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En meekijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Beetje Engels zou op tijd eh, voor Albert-Jan niet helemaal vervelend. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoor je het straks eh, in het derde en laatste uur van Zalvoort op zaterdag. En we hebben heel veel lekkere muziek. Waaronder deze disco-klassieker. Denise Williams, Let's Hear It For The Boys. Is gingen we met deze eh, van Denise Williams. En let's hear it for the boys. Zo dadelijk hoor je hem de, de opstelling van de Formule 1 race van morgen in Singapore. En de goede prestatie van eh, Max Verstappen. Die we alvast verklappen op nummer 2 morgen op de startopstelling. Dat gaan we doen na het volgende plaatje van Daddy Yankee. Hier is Dora. Me gusta mi lijst niet voor me van de Euro Breakdown. Dus vanavond gewoon gaan luisteren tussen 7 en 9 of je nog in dit parade genoteerd staat. Dat tussen eh, inderdaad 7 en 9 met eh, collega's eh, Mike Bulet en Patrick van Buringen in de Euro Breakdown. We hadden het over Dora. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. We hebben zojuist met spanning gekeken naar Q3 van de kwalificatie voor de race van morgen, Albert-Jan. Goed, nou, de ontknoping. Ja, daar komt hij. Lewis Hamilton staat morgen bij de Grand Prix van Singapore pole position. De Britse Mercedes-rijder reed in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay... in 1.36.015 de snelste ronde. Max Verstappen, Verstappen nestelde zich naast de Britse wereldkampioen op de eerste rij. Het bochtige La Marina Bay ligt de Red Bull wel... maar Verstappen klaagde voorafgaand aan de kwalificatie nog over de motor. Dat product achterin doet niet wat ik wil, klonk het over de boordradio. In de, in de kwalificatie echter klopte alles en was alleen Hamilton het met een fabuleus rondje de baas. Sebastian Vettel werd derde en Valerie Bottas vierde... werden door Verstappen naar de tweede rij verwezen. Kijken we nog even naar de volledige startopstelling van morgen. Zoals gezegd, Lewis Hamilton op pole, gevolgd door Max Verstappen. Daarnaast op rij 2 Sebastian Vettel en Valerie Bottas... Daarachter Kimi Raikkonen en Daniel Ricciardo. Die start dus vanaf een zesde plek. En dan hebben we daarachter eh, eh, Sergio Perez en Romain Grosjean. En daarachter weer Ocon en Hoekelberg. Nogmaals, de, eh, de, de snelste tijd 1.36.015 gereden door Lewis Hamilton. En Verstappen, even voor de zekerheid, zijn tijd er ook bij, 1.36.334. Dus veel scheelt dat niet. Hopelijk maar niet dat het morgen weer zo eindigt als vorig jaar. Hè? Nee, die twee Ferraris eh, die een claim zetten van verleden jaar. Dat was een eh, sandwich-gevalletje. Eh, maar goed, morgen dus Singapore de race met Verstappen op plek 2. En dan even voor de luisteraars, hou het in de gaten. Het is 10 over 2 de race. Het is niet 10 over 3, maar 10 over 2. Want in heel veel eh, kalenders staat het verkeerd. 10 over 3. Dan nog even, nog wel even wat nieuws. Want het was natuurlijk afgelopen week het grootste nieuws... was de, de switch, de move van Kimi Räikkönen eh, in, voor volgend seizoen. Sebastian Vettel vindt het namelijk jammer dat Kimi Raikkonen na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. Hij is de beste teamgenoot die ik heb gehad... zei de Duitse Formule 1-coureur in Singapore... waar zoals gezegd morgen de 15e Grand Prix van het seizoen wordt verreden. Respect voor elkaar en geen trammeland onderling, dat is wat voor mij telt. Met Kimmy was het vanaf het begin goed en zal het zo blijven. We zijn de beste maatjes, al zijn we weer heel verschillend van karakter. De 38-jarige Raikkonen verlaat de Italiaanse renstal... maar de Finn blijft actief in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007, die Ferrari zijn laatste wereldtitel bezorgde... heeft voor twee jaar getekend bij niemand minder dan Zauber. Charles Leclerc neemt in 2019 het stoeltje in de rode bolide over. Een mooie kans voor Charles, maar ik vind het wel jammer dat ik Kimi kwijtraak. Al dus de viervoudig wereldkampioen Vettel die in zijn carrière al vier keer de avondrace in Singapore won. Dus gaan autootje wisselen. Tot zover. Ja, oké. En eh, morgen Leclerc op eh, P13 in de Sauer... waar volgend jaar dus Rijkoning in gaat rijden. Ja, hier zijn ze de Monkeys in Daydream Believer. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do Houden Die platina werd bij CFM. Des van de Monkeys. Speciaal even voor eh, collega AJ. Ja, hou je vast, want daar is je guilty pleasure. Though we've say goodbye for the summer guess it's gonna be a cold, lonely summer. is er echt eentje, dit. Goed, hè? Jee, eentje. Oh. Hou je vast van eh, de muziek van de Jason Donovan. Een Shield kiss. Bij CFM kan werkelijk alles. Zo is het, je het. Eh. hij is leuk, uh, Albert-Jan. Als je er nog eentje hebt, geef maar door. <laughs> ik, heb wel, oh. ik kan er wel een top 40 van <laughs> maken. nou, misschien een goed idee om een keer drie uur ja. over dit soort muziek te gaan draaien. Goed, eh, wat gaan we doen? We gaan even naar voetballen. En wel naar de KNVB, op de voorrondes van de KNVB-beker. Een week geleden was SV Zandvoort eh, de tegenstander van eerste klasse Hillegom. Een gretig SV Zandvoort heeft vorige week zaterdagmiddag laten zien... ook van de op papier sterkere tegenstanders te kunnen winnen. In de voorronde om de KNVB-beker stond zondag eh, eerste klasse Hillegom klaar... om het Zandvoort moeilijk te maken. Niets bleek echter minderwaardig. Geconcentreerd Zandvoort, Zandvoort maakte vooral voorrust duidelijk dat het de betere ploeg was. Eindstand 3 tegen 1. En vandaag wordt de volgende wedstrijd om de KNVB-beker gespeeld. SV Zandvoort gaat dan naar Sassenheim. En die wedstrijd is om 3 uur begonnen tegen Teilingen, tweede klasse zondag. Eh, en dan volgende week begint de competitie met de thuiswedstrijd tegen Monnikerdam. En jij weet de tussenstand... Eh, tussenstand op dit moment 2 tegen 1, dus we staan helaas eh, achter. achter. Goed, misschien nog in dit uur beter nieuws uit... Waar was het er weer? Teilingen? Ja. Sassenheim. Sassenheim, ja, klopt. Oké, tot zover het uh, Ja, dit is eigenlijk ook een guilty Ja, ja. Als ze toch bezig zijn, Albert-Jan, gooi er nog eentje in. Cool in the Gang hebben we al gedraaid, hè? Aan het begin van het programma met the Ahead... En dit is een heel ander plaatje voor ze. Een beetje Sealed with achtig eh, muziekje. Hier is Joanna. fine. muziek bij eh, CFM heeft eh, vanmiddag een vrij hoog knuffelgehalte. Dat valt me op. Je Joanna, de single van eh, Cool in the King. Ook zo'n soort uh, guilty pleasure-achtig plaatje. Het is half vijf bijna, tijd voor het dier van de week. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Een motto is, actieve man zoekt ervaren baas. Ik ben een knappe kas, een Engelse cocker spaniel van twee jaar oud. Met mijn eerste baas woonde ik samen in Portugal. Toen mijn baas overleed, ik was toen anderhalf jaar ben ik verhuisd naar een gezin in Nederland. Helaas kon ik hier mijn draai niet vinden... en dat liet ik zien door vervelend gedrag te gaan vertonen. Naar mensen ben ik vriendelijk en enthousiast... maar als ik je eenmaal goed ken, dan test ik wel graag uit hoe ver ik kan gaan. Daarom zoek ik een huis zonder kinderen. Mijn baas moet sterk in zijn schoenen staan... en zich niet in de maling laten nemen door mijn vrolijke verschijning... en schattige koppie. deze kan ik namelijk prima in de strijd gooien. Met andere honden speel ik graag samen, maar mijn huis ermee delen... dat gaat mij een beetje te ver. Mijn hobby's zijn wandelen, zwemmen, spelen en nieuwe dingen leren. Zoals je kan lezen ben ik een eh, actieve hond en zoek baasjes die dat leuk vinden. Ik zou bijvoorbeeld graag gaan speuren of behendigheid gaan doen. Als ik eenmaal gewend ben in mijn nieuwe huis kan ik best even alleen zijn. Wat ik fijn zou vinden is dat, ik dat eh, als u een plekje maakt voor een bench. Deze ben ik gewend en beschouw ik als mijn veilige plek. Ik zoek baasje die ervaringen hebben met mijn ras en met het opvoeden van honden... of die zich daarin kunnen vinden. En waar verblijft Kas? Kas verblijft aan het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 573-13888. En maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl .nl. Want ook Cas verdient een thuis. En als ik zo eh, naar Cas eh, luister, eh, had hij vandaag best bij de Buffalo's langs kunnen gaan. Dat Voor die speciale dag. Ja, dat, dat hoort wel een beetje bij Cas. Dus Cas, Kees op straat nummer 5 in Salford Nieuw-Noord. Helemaal aan het einde van Nieuw-Noord. Daar vind je het Kennemer huis. En ga voor Cas of de andere leuke dieren daar een keertje een kijkje nemen. Is hier Shelley Roth. Nou, dat kan nog een eh, lekker laatste half uurtje worden bij uh, eh, CFM uh, eh, Albert-Jan. Onder meer het gedicht van de dag natuurlijk, in het Engels. ben je al aan het voorbereiden of niet? Ik ben al druk aan het oefenen. Ja, en, dan nog die Kilty plesjes ook zo tussendoor. Nou, dat gaat een feestje worden. Gewoon gezellig blijven luisteren. be one thing weer twee gouden, gouden oude hits, non-stop. Als eerste Stars on 45 met het eh, origineel Stars on 45. Gevolgd door eh, Bonnie Riot en uh, Have Ja, jij hebt nog een guilty pleasure uh, ingeleverd. Ja, daar moet je maar niet over beginnen. Ja, dat briefje, ja, ik vind hem wel leuk. <laughs> nou kon ik hem zo snel weer op de afspeellijst niet vinden... maar voor alles hebben we weer een oplossing. Dus laat hem maar horen, die plaats. Kan je er wat over vertellen? Ik heb eh, Doe, geen inleiding, niks. Deze komt gewoon op ieders koude dak. Oké, ik zou voor het gedicht Touch Me There, Guys and Dolls. Geweldig, Albert-Jan. Toch moeten we er wat mee gaan doen, hoor. Met ja. Guilty Pleasures. <laughs> het uh, eind jaren 70, de Kais en Dolls. En You Don't Have To Say You Love Me. Echt, eh, deze opname ook nog. Hè. Klinkt goed trouwens eh, van het oude popprogramma Top Pop. Dat kennen we allemaal nog wel van de AVRO. Het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En vandaag is het gedicht Touch Me There. One Turn We Hadn't Passed By Your Smile. Free Me From Rules for Only, Only One Night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby. Won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you grooving, like you just don't care. Tonight, tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy. Not asking for a resurrection lover. Don't make me scared. Don't push me in your arms. I'll find my me, my, me softly your affection, bring it on to me. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you're grooving, like just you don't care. Tonight, tonight we'll fly to heaven. You're such an over sophisticated girl. I never thought it would be matter to me. And even, even when I try to keep my distance, I see your eyes lightning, my face starts to glow. Your power makes me so, feel so shy. Keep my glory high, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance, let's dance away forever. I like, I like the way you're grooving, like you just don't care. Tonight, tonight we'll fly to heaven. Wat een eh, beautiful gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. Touch Me There. Ja, dat kennen we natuurlijk wel, eh, het origineel van Total Touch. Oftewel Treintje Oosterhuis. Maar er is ook een andere uitvoering van de week op televisie geweest. Onze eigen Zandvoorter, Alan Clark, zo mogen we hem wel noemen. Hier is hij met zijn versie van Touch Me There. by your smile. Free me from rules for only one night. Wow. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. just don't care. Tonight we'll fly to heaven, caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. perfection. You gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. Ooh. Can my glory high. Wat een geweldige uitvoering. Ja, daar worden we even stil van. Eh, de beste zangers eh, op televisie. Met eh, inderdaad de uitvoering van Ellen Clark van Touch Me There. We hebben het over de bekerwedstrijd net gehad van SV Zandvoort. Teilingen tegen SV Zandvoort. Op dit moment staat het daar 2 tegen 3. Dus we staan voor met één doelpuntje. Nog negen minuten te spelen. De doelpunten gescoord door SV Zandvoort. Nigel Berg, Ryan Lammers en Kas de Vries. case hoorde een van de bekendste platen van Spenda Ballet. Dat was de 12 inch, eh, ditmaal van Golds. Bijna aan het einde gekomen van dit programma... kunnen we nog even nieuws uit eh, Sassenheim vertellen. Op dit moment nog steeds 2 tegen 3. Dus we staan in de bekerwedstrijd eh, tegen Teilingen nog steeds voor. Dat is mooi en ik kan mededelen dat momenteel de leider in het KLM Open... en het over golf, niet de Chinees Wu is... want die heeft twee dagen op de eerste plek gestaan. Die heeft, staat momenteel op gedeeld vierde plek met min 11 hij heeft nog twee holes te gaan voor deze dag. Maar eh, bovenaan staat Tani Tanihari eh, met min 12... Met een ex eh, Equa score van Thompson en Chris Wood. Die zijn ook allebei op min 12. Hagi is al gefinished, maar Thompson en Woods die staan ook op hole 16... hebben dus nog twee holes te gaan en kunnen wellicht die zaak nog verbeteren. Morgen dag 4 KLM Open op de Dutch. Oké, dankjewel. En voor ons zit het erop. Uh, ja, Vuelta ook nog niet, want die moeten nog 34 kilometer.